Dit is door Negens met het NOS-journaal. VVD-opvang eh, en het uitzetten van illegale vreemdelingen. De huidige bed, bad en broodvoorzieningen gaan dicht. En vreemdelingen die niet meewerken aan een terugkeer hebben geen recht op opvang. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven komen dependances van het uitzetcentrum in Ter Apel. Daar wordt binnen enkele weken bekeken of een illegaal mee wil werken aan terugkeer. VVD en PvdA hebben een week met elkaar gesproken over dit akkoord. Premier Rutte zegt hiermee een extra inspanning te doen om de terugkeer van de asielzoekers succesvoller te maken. De oppositie is kritisch over het akkoord. Volgens D66 en SP hebben gemeenten niets aan dit plan. CDA vindt het niet goed dat de coalitiepartijen een verschillende uitleg geven aan het akkoord. Ascher zei dat de opvang blijft en Rutte zegt dat die verdwijnt. Volgens CDA-leider Buma kan dat niet allebei waar zijn. De PVV verwijt de VVD slappe knieën door toch opvang toe te staan. De ChristenUnie wil een hoorzitting om burgemeesters te horen. Zo'n 50 thuiszorgmedewerkers hebben gisteravond het gemeentehuis van Berkeland in het Gelderse Borculo bezet. Ze protesteren tegen bezuinigingen en eisen actie van de burgemeester. Medewerkers van de thuiszorg en vakbond FNV liggen al een tijd overhoop met de gemeente, zo meldt Omroep Gelderland. Burgemeester van Oostrum heeft gisteravond met de actievoerders gepraat, maar dat leverde niets op. 15 van de 50 bezetters hebben besloten in het gemeentehuis van Berkeland te blijven slapen. In Chili is voor het eerst in ruim 40 jaar de Calbuco-vulkaan uitgebarsten. Uit voorzorg zijn enkele duizenden inwoners van een nabijgelegen dorp geëvacueerd. De Calbuco-vulkaan ligt in de buurt van de populaire toeristenplaats Puerto Varas... zo'n duizend kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. Vanuit Puerto Varas is de kilometers hoge aspluim goed te zien. Het weer vannacht klaart het in het zuiden en midden wat meer op. Minima liggen rond 3 graden. Overdag vooral in het binnenland zon, in het noorden wat bewolking.